Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er is vannacht opnieuw te weinig plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo'n 100 asielzoekers worden daarom opgevangen in een sporthal in Valtermond in Drenthe. Daar is voor één nacht plek gemaakt voor de asielzoekers die anders buiten hadden moeten slapen. Het Rode Kruis heeft in de sporthal veldbedden neergezet. Ook gisteren was het te vol in Ter Apel. Toen werd een aantal mensen opgevangen in een sporthal in Stadskanaal. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, roept het kabinet en asielminister Faber op om hun verantwoordelijkheid te nemen in de asielproblematiek. Volgens de VNG gaat het zo niet langer en is er moeilijk contact te krijgen met de minister. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zei gisteren dat minister Faber bewust mensen in de kou laat staan. Er is nog veel onduidelijk over de golf ontploffingen die vanmiddag door Libanon en delen van Syrië trok. In Libanon zijn zeker negen mensen om het leven gekomen en bijna 2800 gewonden gevallen doordat hun pieper ontplofte. Dat zeggen de autoriteiten in Libanon. Met een pieper of een semafoon kunnen tekstberichten worden ontvangen. Ook in delen van Syrië ontplofte piepers. Daar kwamen zeven mensen om het leven. Rond half vier begonnen de semafoons van Hezbollah-leden op te warmen... waarna ze explodeerden in de handen of zakken van de mensen die ze bij zich droegen. Een advocaat in Schiedam is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. Hij liet tijdens de coronapandemie iemand meeluisteren met een verhoor. De advocaat mocht toen vanwege de beperkingen telefonisch meeluisteren met het verhoor. Maar het was niet de bedoeling dat anderen die gesprekken ook konden horen. In het weer, vannacht bewolkt en kans op nevel, toelt af tot zo'n 12 graden. In de ochtend trekt de bewolking weg en wordt het steeds zonniger. Daarna wordt het warm voor de tijd van het jaar. Van 21 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden van het land. En dat warme weer blijft zeker tot en met het weekend.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 Oh, you want it now Say what? Sweet boy, rock your body Cause I'm and flex. Yeah. Tell them say yeah, you are the best. Whoa. Yeah, you look better. What? You look better. What? Show them the move. What?